Miep Gies was de laatste overlevende van de groep mensen die de onderduikers in het achterhuis bijstond. Ze werkte bij het bedrijf van Annes vader Otto. Na de oorlog is ze meermalen onderscheiden, onder andere met de Israëlische Yad Vashem. Miep Gies is 100 jaar geworden. In Den Haag wordt met spanning gewacht op de presentatie van het Irak-onderzoek van de commissie Davids. De commissie heeft zich gebogen over de steun van kabinet Balkenende 1 aan de Amerikaans-Britse aanval op Irak. Centraal staat de vraag of dat besluit volkenrechtelijk te verdedigen valt. Ook heeft de commissie Davids onderzocht of Nederlandse militairen hebben meegedaan met de voorbereiding van de aanval of met de aanval zelf. Vooral deze kwestie ligt politiek gevoelig, omdat het kabinet het keer op keer heeft ontkend. Burgemeester Kroon van Urk pleit voor het legaliseren van zuipketen. Hij kan dan afdwingen dat de zuipketen brandveilig zijn en geen drank verkopen aan jongeren onder de 16. Kroons voorstel is door Tweede Kamerleden welwillend ontvangen. Het alcoholgebruik van jongeren in vissersdorpen als Urk is berucht. De Urkse burgemeester vindt dat hij nu te weinig mogelijkheden heeft om het aan te pakken. Het Leidse college van BMW moet verder zonder GroenLinks. Wethouder Steeg is opgestapt nadat zijn eigen partij tegen een collegeplan voor een tijdelijke parkeergarage had gestemd. Daardoor is er geen onderling vertrouwen meer, zegt hij. Vanochtend besluit het Leidse college van BMW hoe het aftreden van Steeg zal worden opgevangen. Sarah Palin wordt commentator voor het conservatieve Amerikaanse tv-station Fox News. Palin was twee jaar geleden de verrassende running mate van de republikeinse presidentskandidaat McCain. De publiciteit van haar nieuwe baan kan Pelen volgens analisten te gelden maken als ze zich kandidaat stelt voor het presidentschap in 2012. Pelen zegt er op dit moment nog geen plannen voor te hebben. Het weer droog en vanuit het oosten opklaringen, geregeld zon en maxima een paar graden onder nul.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 There's no hope for the hungry child. No whose joke is wild, and they take all hope away. And I just can't see the sense of my mind. so inderdaad. Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenaal 105.8. Zandvoort 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland. En wel de eerste zondag in Kennemerland van het jaar 2010. Welkom bij ZFM en AB Radio. Tot aan 5 uur informatie en eh, muziek. Want eh, ja, het sneeuwt, dus eh, sport kunnen we vandaag niet verwachten in zondag in Kennemerland. Mocht het toch gevoetbald worden, dan zal het waarschijnlijk met een sneeuwschuiver zijn. Dus in ieder geval veel informatie in zondag in Kremland. we hebben ook nog wat interviews voor je klaar liggen. Dat is de Zandvoorter van het jaar. Wat afgelopen dinsdag is bekendgemaakt hier in Zandvoort. Dat wat zal het zijn, tweede of derde uur van dit programma Zondag in Kremland. We gaan even wat koude muziek draaien. Wat dacht je van deze, van Madonna? Dit is Frozen.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 daarvoor Madonna met Frozen. Even wat uh, winters wintersinformatie eh, uh, hierbij. zondag in Kemland. De Bollestreek is zaterdagavond getroffen door een grote stroomstoring. Ongeveer 100.000 huishoudens kwamen het begin van de avond pardoes zonder licht, verwarming en vaste telefoonaansluiting te zitten. Boosdoener was een defect in een hoogspanningsstation in eh, Sassenheim, meldde Tenet, beheerder van het landelijke stroomnet. De storing deed zich voor in de gemeenten Hillegom, Lisse, Sassenheim, Voorhout, Katwijk en Noordwijk. Volgens de netbeheerder was de stroomstoring van een vrij uitzonderlijke omvang. De laatste keer dat zoveel huishoudens het zonder elektriciteit moesten stellen was half december. Toen viel de stroom uit in Tiel en Zaltbommel. De overlast die dat gaf was echter een stuk kleiner, omdat het toen midden in de nacht gebeurde. Tenet weet nog niet hoe de storing is ontstaan, maar acht het zeer onwaarschijnlijk dat de winterse omstandigheden er iets mee te maken hebben. Het netwerk is ontworpen en gebouwd op alle weersomstandigheden, al dus een woordvoerder van Tenet. Bovendien was het defect binnen. Na ruim 4 uur was de storing deels voorbij. Het gebied werd gefaseerd weer voorzien voor stroom. Als eerste kon de gemeente Sassheim weer gebruik maken van stroom. En daarna werden de andere gemeenten bijgeschakeld. Kort voor middernacht was het meeste leed voorbij. Bewoners van enkele straten moesten echter nog langer wachten totdat zij weer stroom hadden. Omdat daar de elektriciteit handmatig moest worden ingeschakeld. De organisatie heeft eh, in samenspraak met burgemeester Hetty Hafkamp van de gemeente Berg, waar eh, Egmond aan Zee onder valt, even kijken, was dat gisteren, moeten besluiten om de 38e halve marathon van Egmond niet door eh, te laten gaan. Negatief advies van de GOR, oftewel de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. En de waarschuwing van het KNMI vormen de argumenten om tot dit unaniem besluit te komen. De 12.500 deelnemers welke zich voor de halve marathon hadden opgegeven... zijn gisteren geïnformeerd door de organisatie. Veel deelnemers eh, zijn teleurgesteld in het besluit, maar hebben er wel begrip voor. Met een gevoelstemperatuur van min 15 is het niet verantwoord om de loop door te laten gaan. Een negatief advies van de GOR kwam eh, gisteren tot stand omdat het, eh, de GOR eh, de inzet van voldoende ambulances en overige medische middelen op basis van de meest recente ontwikkelingen vandaag niet kan garanderen. Betrokken partijen betreuren het genomen besluit ten zeerste eens te meer tot op het laatste moment het uitste is gedaan het evenement nog door te kunnen laten gaan. De ringvaart van de Haarlemmermeer is bijna helemaal dichtgevroren. Alleen de noordkant van Zwanenburg en Dorp is nog enigszins begaanbaar voor de scheepvaart. De beheerder van de, vaart, van de vaart, de provincie Noord-Holland, heeft dan ook eh, besloten geen ijsbreker te laten varen door de wegzijde van de ringvaart. Tussen pakweg Oude Wetering en Haarlem. Dus eh, nog even en daar kan weer flink geschaatst worden.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 veel muziek in de eerste editie van eh, Zondag in Kemland in 2010. Jordan Tom Robinson en crew, listen to the radio. Het advies voor vandaag, dacht ik zo. En daarachter nog steeds op de achtergrond Soul to Soul, People.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 We droomden even over eh, het mooie weer in Californië. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte even wat eh, regionaal nieuws uh, met je doornemen. Er zijn verder gevorderde plannen voor een stationsbibliotheek op het station in Haarlem. De bibliotheekorganisatie ProBiblio, provincie Noord-Holland, NS en Stadsbibliotheek Haarlem werken koortsachtig aan het plan dat de bibliotheek naar de lezers moet brengen. Het is op een haar naar gevuld, meent projectleider Dick van Tol van ProBiblio. Of de stationsbibliotheek er daadwerkelijk komt, is afhankelijk van het financiële plaatje. De provincie neemt het leeuwendeel van de investering voor haar rekening. Ze heeft 200.000 euro vrijgemaakt uit het bibliotheekbudget. De exploitatie komt echter voor rekening van de lokale bibliotheek. Haarlems bibliotheekdirecteur Lotte Sluiser ziet wat dat betreft nog wel wat bier op de weg. Ik ben erg enthousiast, zegt ze, maar er zitten forse bezuinigingen aan te komen. Ik hoop dat het allemaal kan. Vanaf 2012 moet de Stadsbibliotheek al tonnen bezuinigen. De Stationsbibliotheek eh, moet dan ook eh, meer dan een speeltje zijn. Zij moet leden trekken. De bibliotheken hopen door de lezer op locatie op te zoeken... slapende leden te activeren, niet leden te werven... en de bekendheid van de lokale bibliotheek te vergroten. De provincies Noord- en Zuid-Holland gaan onderzoek doen naar de herten in de waterleidingduinen. Dit is het resultaat van eh, overleg afgelopen vrijdag tussen provincies en eh, de gemeente Amsterdam. Er is nog geen beslissing genomen over het afschieten van de herten. De noodzaak daartoe moet blijken uit het onderzoek, al dus een woordvoerster van de provincie. In maart wordt verder gepraat. Wethouder Maarten van Poelgeest van de gemeente Amsterdam, hij is eh, eigenaar van de waterleiding Duinen, weigert nog steeds herten af te schieten. Van Poelgeest wil eerst het effect zien van het plaatsen van hekken rond het gebied. Aan de zuidkant van het gebied wordt momenteel gewerkt aan een hek. Ook moet een, eh, een hek komen tussen de ingangen Pannenland en de Oase. Maar dat is volgens de gedeputeerde Bond van Noord-Holland en zijn collega Evertsen van Zuid-Holland onvoldoende. Volgens beide gedeputeerden moet er dringend iets worden gedaan aan de ongelukken met herten op de wegen rond het gebied. Het aantal ongelukken neemt toe met vaak dodelijke gevolgen voor de herten. Ook zorgen de dieren voor schade aan gewassen en in tuinen. Er is nog eh, de nodige discussie of de rondzwervende herten wel of niet uit de waterleidingduinen afkomstig zijn. Volgens faunabescherming gaat het om herten die buiten de duinen leven. De provincies willen dit eerst eh, precies uitgezocht hebben. Nog één nieuwtje uit Zandvoort. Vanaf 18 januari krijgt eh, nog meer afval een nieuw leven. Naast papier, glas, textiel en GFT-afval gaat de gemeente Zandvoort plastic verpakkingsmateriaal inzamelen. Er staan speciale containers met het Plastic Heroes logo op zeven plaatsen in het dorp. Het levert echt wat op als u hier gebruik van maakt. Het recyclen van één plastic flesje levert een besparing op die gelijk staat aan 60 watt gloeilamp die 6 uur brandt. Als Nederland zo'n 40% plastic recycelt, scheelt dat het totale energieverbruik van 100.000 huishoudens. Bijdragen aan een schonere wereld is soms wel heel simpel. Je vindt de Plastic Heroes hier. De volgende plekken dus Louis Davidstraat, winkelcentrum Nieuw-Noord, de Vervouwsjeplein achter Dirk van eh, de Broek, de Bramelaan in Bentveld, Tollestraat, Vondelaan, Ingenieur G. Friedhofplein en de Jerk Hiddenstraat. Voor meer informatie kunt u terecht op www.plasticheroes.nl of bel met 023 57 40100.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 The Other Side of the World was waarschijnlijk lekker veel zonneschijn en eh, warm weer. Nou, het is eh, wat anders in de regio Kennemerland, want daar sneeuwt het op dit ogenblik. twee het tweede gedeelte van Zondag in Kennemerland. Even weer update. En we gaan even luisteren naar de Zandvoorten van het jaar. Want Jaap was afgelopen dinsdag daar helemaal aanwezig. bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. 4FM Zandvoort. Luister naar jouw keuze.